meters naar beneden is geschoven van het spoor naar een lager gelegen weg. De vier regeringspartijen zitten nog steeds in het katshuis om te overleggen over het pakket asielmaatregelen dat in de plaats moet komen van het noodrecht. Waarschijnlijk gaan VVD en BBB instemmen met die plannen die PVV en NSC samen hebben gesmeed. Kan wel nog even duren voor we dat zeker weten. Het overleg is al sinds het eind van de middag bezig. Op een internationale conferentie in Parijs is 800 miljoen dollar opgehaald voor humanitaire hulp aan Libanon. Ook gaat er 200 miljoen dollar naar het Libanese leger. Volgens de Franse president Macron is er snel massaal hulp nodig. De tijdelijke premier van Libanon zegt dat de verwoestende impact van de oorlog niet mag worden onderschat. De Libanese regering meldt dat Israël de afgelopen 24 uur 19 Libanezen heeft gedood. Het totale aantal Libanese doden is daarmee gestegen tot bijna 2600, zegt de regering daar. En het is FC Twente en AZ allebei niet gelukt om hun wedstrijd in de Europa League van vanavond te winnen. De Twentenaren namen het in eigen huis op tegen Lazio, maar na 10 minuten stonden ze al met een man minder door een rode kaart. Lazio scoorde in de 35e minuut en dat was ook de enige goal. 1-0 bleef het daar dus. AZ was op bezoek bij Tottenham Hotspur. Lang bleef het 0-0, tot Richarlison een penalty mocht nemen. Wat kan de jonge doelman van AZ? Kan hij de Braziliaanse topspeler tegenhouden. De poging van de spits Richarlison met zijn aanloop even inhouden. Richarlison en dan een stiftje door het midden. En dan is het 1-0 voor Spurs en is AZ toch op achterstand gekomen door een van de toppers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

told me about the new love you found. I said, I'm happy for you. I'm really happy for you. day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 pull some strings. Make yourself some angel. I wanna be with you everywhere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 sign she'd stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell. 想。 come running 106.9 Zie change the space. You couldn't find me in a better place.